Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die in de supermarkt werken gaan er waarschijnlijk op vooruit volgend jaar. Want supermarkten willen dat de salarissen voor hun personeel de komende drie jaar met 9% omhoog gaan. En de zondagstoeslag omlaag. Over de nieuwe CAO is anderhalf jaar onderhandeld, maar de vakbonden vinden het drie keer niks. Zij gaan het voorstel nu voorleggen aan hun leden. De nieuwe CAO gaat alleen door als een meerderheid ermee instemt. KPN denkt erover om alle telefoonwinkels in Nederland beter te beveiligen. In twee weken tijd zijn er al vijf overvallen op telefoonwinkels geweest. Vanochtend nog werd er in Amstelveen zo'n winkel overvallen. De daders gingen er met twee tassen vol telefoons vandoor. KPN wil nu per winkel een risico-inschatting maken. Een Nederlands team heeft de World Solar Channel Challenge gewonnen. Dat is een race van meer dan 2000 kilometer in een auto op zonne-energie. Na vijf dagen racen door Marokko bleek de auto van het team van de Universiteit Twente het beste. Echt ongelooflijk, had ik niet, uh, niet durven dromen. Het werd op een gegeven moment nog een beetje spannend toen wij uh, door Wadi heen moesten. Eh, maar uiteindelijk is alles goed gekomen en zijn we als eerste geëindigd. Drie teams uit Nederland deden mee met de wereldwijde wedstrijd. Studenten uit Delft, Groningen en Twente dus. Voetbalclub Fairplay uit Culemborg is vannacht bij een brand al hun spullen kwijtgeraakt. Een container met daarin keukenmateriaal, ballen en andere trainingsspullen ging helemaal verloren. Spelers konden vanavond niet trainen. De voorzitter van Fairplay denkt dat er opzet in het spel is. Dit is gewoon gericht op Fairplay. Dit kun je niet, anders eh, benoemen dan dat het gewoon gericht op Fairplay is. En eh, ja,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 just go Yeah. uzawusifiela bamla makhamandela phiyelela be good and kind to yourself be consistent in your effort you are the solution bangeni got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something, something, something. You got to believe in something. Why not believe in me? not believe in me, me. me.